4 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De islamitische staat vormt voor de VS mogelijk een grotere bedreiging... dan Al-Qaeda ooit is geweest, zegt de Amerikaanse minister van Defensie Hegel. Hij noemt IS een organisatie die alles doet voor de ideologie. In Irak verwacht hij een nieuw offensief van IS... Om de strijders terug te dringen zijn volgens de minister mogelijk ook luchtaanvallen in Syrië nodig. Suriname heeft elektriciteitsproblemen. Vanwege de lage waterstand ligt sinds begin deze week een deel van een waterkrachtcentrale stil. Het staatsenergiebedrijf sluit daarom onaangekondigd steeds wijken en dorpen voor meerdere uren af van elektriciteit. Dat leidt tot felle kritiek. De meteoriet die eerder deze week is gestolen uit een museum in Utrecht is teruggevonden, is te lezen in het AD. Hij lag in de bosjes bij een tennisbaan in Utrecht. Twee mannen die op zoek waren naar een tennisbal vonden een tas met daarin de meteoriet. Dieven namen maandagnacht een brandkast mee uit museum en sterrenwacht Sonnenborg. Daarin zat ook de kleine meteoriet die in 1925 in Zeeland werd gevonden. Moeders kunnen vanaf volgende maand anoniem hun baby achterlaten in een vondelingenkamer. Er komt er één in Groningen en één in Papendrecht. Omdat het anoniem achterlaten van kinderen strafbaar is, deed de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming onderzoek of er een verbod nodig is op vondelingenkamers. Maar omdat er zelden kinderen te vondeling worden gelegd, is een nieuwe wet niet nodig. Kort na zijn overlijden is de as van Robin Williams uitgestrooid in de baai van San Francisco. Het staat in de overlijdensakte die in handen is van Amerikaanse media. De acteur en komiek pleegde anderhalve week geleden zelfmoord. Een dag later is hij al gecremeerd. Of er een herdenkingsbijeenkomst komt, is niet bekend. Het weer, in het noordwesten regen. Overdag breidt de regen langzaam uit, maar in het zuiden en oosten schijnt nog enige tijd zon.